uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer duidelijk voor 3000 boeren. Die staan sinds vandaag op een lijst van piekbelasters... en kunnen zich aanmelden om vrijwillig hun bedrijf te verkopen... aan de overheid voor 120% van de waarde. Boerenverenigingen zijn blij dat er eindelijk meer bekend is... maar vinden het wel jammer dat het nu alleen maar over het stoppen met boeren gaat. Er is nog weinig duidelijk voor boeren die liever willen innoveren of verhuizen... zegt ook deze boer uit Drenthe het beroerde is dat die regelingen zijn nu niet bekend. En dus je kan eigenlijk nog niet voor jezelf goed afwegen of je eh, nu gaat stoppen of dat er andere mogelijkheden zijn om je bedrijf eh, te verduurzamen als je al piekbelaster eh, bent. Het grootste deel van die piekbelaster zit op de Veluwe en de rest van Gelderland. Een groot plein in Almere staat nu vol met 5000 uitzinnige voetbalfans. Daar begint nu de huldiging van Almere City. De ploeg promoveerde gisteren naar de eredivisie. En deze man wil ook een goed plekje op het plein en er stond er al vroeg. Ja, om twee uur. Ja, want u wilt dadelijk wel vooraan staan. Dat lijkt me wel. Dat is wel het verstandigste, toch? Als je gewoon wil zien, dan moet je vooraan staan. Is het wel een beetje vol te houden in deze zon? Ja, natuurlijk. Een beetje drank erin eh, komt het allemaal goed. De botten die eind vorige maand zijn gevonden op een bedrijventerrein in Lelystad... zijn van een Amsterdamse man die al 24 jaar wordt vermist. Zijn vermissing werd nooit opgelost en werd daardoor een cold case zaak. De politie houdt er nu rekening mee dat hij is vermoord. De botten zijn gevonden bij een houtbedrijf tijdens werkzaamheden. En veel mensen zullen dit herkennen. Ik moet heel erg van niezen altijd. Ik krijg ook jeukerige ogen. En ik gebruik altijd heel veel zakdoekjes. Maar het heeft eigenlijk weinig zin, want het komt steeds weer terug. Ja, ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft op dit moment last van hooikoortsklachten. Komt doordat de lente heel nat was. Grassen konden daardoor goed groeien. En nu is het warm en droog en vliegen de pollen je letterlijk om de oren. En het is dus nu vooral hopen op één ding, zegt deze hooikoortsdokter. Op het moment dat het regent, hebben mensen meestal iets minder klachten... en is wat rustiger weer bij ons. Maar helaas, die regen lijkt voorlopig nog niet in de planning te zitten. Experts zeggen dat je vooral in de avond het beste binnen kunt blijven als je last hebt. Want dan hangen de meeste pollen in de lucht. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het dan wel af naar een graad of 15. Morgen hetzelfde recept als vandaag, maar dan wel een paar graadjes koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. A7 Zaanstad richting Horend voor Purmerend ruim 5 minuten oponthoud. A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC ruim 5 minuten.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré otra gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Vrijdag overleed een man nadat hij door de politie was getaserd. De Rijksrecherche onderzoekt zijn dood, maar volgens Amnesty is dat niet genoeg... omdat de man niet de eerste is die overlijdt na het gebruik van een taser. Silvio Berlusconi krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de Dom in Milaan... De Italiaanse oud-premier en mediaondernemer overleed vanochtend in een ziekenhuis in Milaan. De VS wil na zes jaar weer bij UNESCO. Amerika vreest dat de invloed van China anders te groot wordt binnen de Werelderfgoedorganisatie. Het weer volop zon en op sommige plekken nog tropisch warm bij 27 tot 31 graden.